Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Nederlandse tandarts die in Frankrijk bij tientallen patiënten het gebit zou hebben beschadigd, mag worden uitgeleverd. Justitie in Frankrijk wil de man vervolgen voor zware mishandeling. In september werd hij door Canada uitgezet naar Nederland, nadat de man daar was opgepakt vanwege wanpraktijken. In Rotterdam is vanochtend een gevangene ontsnapt uit de Hoogvlietgevangenis. De gevangenis zegt dat hij ongevaarlijk is. De man was een veelpleger die vast zat voor lichte vergrijpen. Hij zal vandaag met een busje naar een open kliniek worden gebracht... maar ging er vandoor toen hij moest instappen. Als de man wordt opgepakt moet hij opnieuw de gevangenis in. Oliekartel OPEC verandert zijn strategie drastisch. Elk half jaar spraken de olielanden af hoeveel olie ze produceren... om zo de prijs te beïnvloeden. En dat gaan ze niet meer doen. Ook al daalt de prijs naar een dieptepunt van bijvoorbeeld 20 dollar per vat... dan nog zal het oliekartel zijn productie niet terugschroeven, zegt de voorman van OPEC. Hij vindt marktaandeel belangrijker dan de olieprijs en weigert terreinprijs te geven aan concurrerende landen als de VS of Rusland. Doordat bijvoorbeeld de VS meer olie is gaan produceren is de prijs sinds de zomer bijna gehalveerd. De kerstaankopen hebben webwinkels bijna 150 miljoen euro extra opgeleverd. Online winkeliers zagen hun weekomzet stijgen met gemiddeld 38 procent, zegt marktonderzoeker GFK. In totaal gaven Nederlanders online 530 miljoen euro uit aan kerstcadeaus. Vooral aan spelletjes en boeken. Steeds vaker wordt er speciaal bier gebrouwen in Nederland. Dit jaar kwamen er 73 kleine brouwerijen bij. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Het zijn vooral hobbybrouwers. Ze springen in op de stijgende vraag naar speciaal bier. Het weer bewolkt, af en toe motregen. Er staat een flinke zuidwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen eerst regen, daarna breekt de zon door... en op eerste kerstdag kunnen er winterse buien vallen. Dit was het NOS Journaal. Wat gebeurt er nu in 023? Dit zijn de headlines. Tussenstand Serious Request dag 4. Ruim 4,5 miljoen euro. En netbezorgers moeten opgehaalde geld doneren aan Serious Request. Dit is 105. Van stad tot strand. En van kerst tot oud en nieuw. 89, 9. Brownie Dutch hoorde eh, Stupid Kind of Love eh, hier op Haarlem 105. Een eh, hele goede middag. ja, het is, het is lunchtijd, dus mocht je op dit moment aan het lunchen zijn of straks gaan lunchen, dan wens ik je alvast eet, eet smakelijk. En tot aan de klok van twee uur ben ik weer bij je, Ricardo Azier. Normaal natuurlijk tussen twee en vijf, dus het is even eventjes wennen, de, dit tijdstip. Het is, het is wat aan de vroege kant voor me. Maar goed, daar wennen we ook wel aan. En eh, het is natuurlijk eh, de ene laatste dag van het eh, prachtige circus in onze stad. Serious Request natuurlijk, de ene laatste dag. Het podium staat hier op het Houtplein, hier tegenover ons. zitten wij namelijk ook nog tot aan morgenavond. En ja, ik zie nu allemaal mensen op het podium. Het is hartstikke druk op het podium. Ze zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor het eindfeest van morgen natuurlijk. Met het knalfeest met de meest grote artiesten die je maar kunt bedenken. En eh, straks hier eh, in, eh, in de ABN AMRO, want daar zitten komt Amy Perez langs. Hoe vind je dat? Zij komt gewoon even langs bij ons. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Gaan we even checken hoe het met de band is en wat ze allemaal aan het doen zijn, wat ze gaan doen. En uiteraard komen ze hier ook nog een stukje live spelen. Dat is natuurlijk nog het allerleukste. Dat, dat allemaal straks dus. En voor de rest gaan we even checken wat er allemaal in onze mooie binnenstad gebeurt. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Het, eh, het is de ene laatste dag natuurlijk. We hebben een eh, prachtige tussenstand van ruim 4,5 miljoen. Veel optredens vandaag in de stad van de grootste artiesten. Vanavond Gitaarlem natuurlijk. Maar eerst even lekker kerstig met Koep. The eh, Winner. Het is 17 over 12. Een eh, hele goede middag. Dit is Haarlem 105, eh, live vanaf het Houtplein. Mocht je bezig zijn met acties, met, met, met leuke bezigheden rondom Serious Request, dan ben je hier eh, van harte welkom. Houtplein nummer 47. En laat dan even weten welke actie je hebt en, en wat je ermee op hebt gehaald. later vanmiddag nog allemaal verschillende reportages. Noem het allemaal maar op uit de binnenstad van Haarlem. Maar straks eerst hier in de studio Amy Perez. in Bombay hoorde je. En vanmorgen eh, Merry Christmas Everybody Slate. Vijf voor eh, half één. En straks hier het eh, laatste nieuws uit onze mooie hoofdstad en omgeving. In het 023 nieuws weer en verkeer. En later natuurlijk ook hier live in de studio. Ze zijn al aan het soundchecken. Amy Perez, hoe leuk is dat? starting Keep on Shining. En eh, dat doet eh, de zon eigenlijk ook op dit moment. Keep on Shining. Het is eh, hartstikke lekker weer buiten. Bijna kerst. 13 graden. Je zou ook niet zeggen dat, je, dat het bijna kerst is. Je zou denken, nou, het is eigenlijk voor je. Het is bijna paas of zo. Er wordt er namelijk ook elke keer weer gegourmet. Morgen, of morgen, overmorgen en die dag daarna natuurlijk ook weer eerste en tweede gourmetdag. En ja, vanavond is het zover. Je kunt er helaas niet meer bij zijn. Maar vanavond is toch echt de grote slotavond van Gitaarlem in het pad patronaat. En eh, we hebben natuurlijk echt een prachtig jaar gehad eh, met, eh, met gitaarlim. De gitaar die steeds van hand tot hand ging van, van de Haarlemse topartiesten. We hebben natuurlijk hebben Speelman en Speelman hebben daarmee afgetrapt. Nou ja, dat was, dat was geweldig. Die waren toen ook nog in, in thuis of naar huis bij mij in, in de show. Nou, dat was echt zo geweldig om, die, om hun alleen al live te, te, te hebben in de studio. Super gaaf was dat. En vanavond de eh, natuurlijk de slotavond. En ook is trouwens eh, bekend geworden van de week dat eh, volgend jaar, dan is Serious Request 2015, dus nog heel ver weg. Maar dat is dan in Heerlen. En ook daar hebben ze Giet Heerlem. Hoe vind je die? Nou, dat vind ik hartstikke leuk. En ik ben benieuwd wat we daarvan kunnen verwachten. Maar eerst hebben we vanavond nog een, in onze eigen mooie stad de afsluiting van Gitaarlem. Gitaarlem gaat natuurlijk gewoon door. Dit is kerstmis. Dit is Haarlem. Dit is Harlem 105. 89, En wij uh, gaan ook gewoon door. Van Haarlem 105 uh, eh, nog tot aan morgenavond hier op het Houtplein. Met uh, als, als ja, het knalfeest. Hier tegenover, we staan echt, nou laten we zeggen, 50 meter van het podium af. En eh, ze zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het grote slotfeest morgen. En uh, dit is muziek van Johnny Legend. Wake up everybody.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 everybody. can do that'll make you love me more. One of us ain't got no feeling. Don't Wipe Us Out. Anouk hoorde je en eh, daarvoor nog eh, John Legend, Wake Up Everybody. Nou, het is ook tijd om wakker te worden hoor, want eh, we zijn eigenlijk net klaar met, met de soundcheck met Amy Perez. En die kan je vertellen, het klinkt echt zo onwijs vet. En ik heb er zo een zin in. Dus straks gaan we even, even gezellig kletsen, kijken hoe het met, met hun gaat. En dan, het, nou, ik denk wel dat het goed gaat, want ze stralen, dat wil je niet weten. <laughs> <laughs> dat allemaal zo. En natuurlijk gaan ze ook live spelen. Nou, hem. Christmas hoorde je. Het is eh, bijna kwart voor één geworden. Dit is Haarlem 105 en eh, het is gezellig in de studio met... Eh, <laughs> Sorry. Wat is er, Amy Perez? Oh man. <clears throat> Ja, deze twee, die ik word ik helemaal gek van, maar maakt niet uit. Het gaat goed hoor. Ja, voor de duidelijkheid, uh, Amy Perez eh, is hier in de studio en eh, <laughs> Bas, gitarist, is er ook gezellig bij. Hallo. Hey, hey en wat loop je nou te gillen? Wat is er zo grap? Ehm. Dat wil ik ook wel even weten. Nee, het is veel te vies. Oh, <laughs> oh het is veel te vies. <laughs> ja, man maakt maakte net een grapje. Oh, een vies grapje. Nee, het was niet eens een leuk grapje, maar het is gewoon... <laughs> we hebben niet zoveel geslapen vannacht, dus dan is alles grappig eigenlijk. Ja, jullie zijn echt enorm druk, hè? Ja. En daardoor hebben jullie zo weinig geslapen. Ja, eigenlijk wel. Vertel, wat hebben jullie de afgelopen dagen allemaal gedaan? Oh, zeg het maar. ik ben zelf sessiegitarist. Ik heb een stuk of 16, 17 keer gespeeld deze week. Ja. Voor Serious Request. En eh, gisteravond hadden we een soort jam sessie in het huis van Gitaarlem uiteindelijk. Dat was heel gezellig. Ja. En Emmy was er ook. En Joost was er ook. En wow, dat was super feest. Ja? Ja. Want? Nou, ze hadden heel ah. lekker bier. Ja, ah, ook nog. En Speelman en Speelman waren er ook. En uh, Michael Prins. Dus, en, eh, ja. en hebben jullie ook nog, uh, er kwam dat natuurlijk, ontmoeten jullie elkaar weer. En jullie ontmoeten elkaar wel vaker, denk ik. Ja. En <laughs> gebeurde toevallig dan ook gisteren dat er vreemde combinaties ontstonden. Dat je bijvoorbeeld ineens met de speelmannen stond te spelen. Of met Michael, altijd. Oh. En ehm, het is wel super leuk, omdat hij heeft totaal een andere stijl dan ik. Ja. En dan moet ik meegaan. En dan is het een soort van... Uh, maar toch super vet. Ja. Hey, en wat hebben jullie samen gedaan dan? volgens mij, wat was dat ook alweer? Gewoon een blues improvisatie. Ah, oké, okay, blues Gewoon uit het niks. Ah, oké, okay, nou, ja. dat, dus- dat zijn de leukste dingen uit het Ja, en dan is het echt gewoon eh, jam, jam. Dus, ja, hey, en dat was dan eh, gisteren, maar je zei al 16 eh, optredens. Nee, hij had 16 optredens als sessie, muzikant. En ik had, nou, acht, maar van zeven of zes waren van, van Serious Request. Oh, wauw. Hey, en eh, dan eh, ben, je, ben je blij als het voorbij is of eh, is, het, is het verslavend? Het is een soort van bittersweet thing. Ja? Ja, dan heb ik gewoon elke dag iets te doen. En ook om veel te goede band. Ehm, te kijken en gaan luisteren. tenminste, ik ging gisteren naar Bozers en ik was echt gewoon verbaasd. Ja? Hoe vet de band klinkt. Echt niet normaal. Wat gaaf. Hey, maar je bent zelf ook echt gigantisch druk geweest. Eh, op elk evenement heb je hier gestaan in de stad. En ik, <laughs> en ik denk dat een van jouw hoogtepunten... Was dat Harlem Jazz het hoogtepunt of niet? Ja. Harlem Jazz. Ik heb nog eh, naar je staan kijken daar. Dat, eh, ja, ik vond het zelf ook echt super vet. Mm. Hey, en dan, eh, dat was augustus. We zijn nu een half jaar verder. Ja. En je, hebt, je bent druk bezig geweest. En wat ga je nu doen in 2015? EP ehm, e komt uit. Ja? Ja. Oh, wat gaaf. Ja, de eerste... Vertel. Volgens mij in februari, de eerste week van februari komt hij uit. Dus um, we zijn op zoek naar een hele mooie plek om de release party te doen. <laughs> Patronaat? zou misschien kunnen, ja. Dus mochten ze nu luisteren, ja, dan zou dat super, super zijn. Omdat we hebben geen geld natuurlijk. <laughs> Ehm, maar eh, we doen wel ons best. Hey, en eh, hoe gaat eh, de, nieuwe EP heten? Happiness and Sexiness. Wauw, klinkt spannend. Ja. Ja. Hey, en 2015, dat, dat staat op het punt van beginnen eigenlijk. Maar eerst hebben we kerst nog. wat ga je met kerst doen? Helemaal niks. Bijkomen onder de kerstboom. Bijkomen, <laughs> ja. Alleen maar slapen. Nou, dat, vind ik, dat, dat zijn de beste kerstdagen. Ja, vind ik ook. Gewoon ik... eten en slapen. Eten en slapen. Nou, ik ga precies hetzelfde doen. Oh, en feesten natuurlijk. Dat komt goed. Toch nog feesten. Ja. Dat je daar nog energie voor hebt, joh. Hey, eh, <laughs> hey, en jullie gaan zo live spelen, hè, hier? Ja. Welke nummers gaan jullie spelen? Ehm, ik denk dat we kunnen gewoon de single doen. Eh, dat uh, is Porn. Prelude to Romantic... uh, Precious Out to Romantic Night. En um, ik ging gewoon Prelude to a Kiss van Duke Ellington zeggen. Ik weet niet waarom. Um, uh, <laughs> precious Out to Romantic Night. En um, de tweede is Love is the Destination. Oh, wauw. Ik, eh, ik ben heel erg eh, benieuwd wat dat gaat worden. <laughs> en eh, ik zou zeggen, zijn jullie er klaar voor? Jawel. Nou, Ga lekker daarheen, naar, naar, eh, naar de gitaar. De gitaar wordt even gepakt en eh, er wordt eh, even, even nog naar de mic toe. Even nog een slokje koffie. En dan... volgens mij is de koffie niet zo lekker, Amy, of wel? Oh, er zit nog geen suiker in. Ah, vandaar. Hier live in, in de studio. Zijn jullie, zijn jullie er klaar voor? Jawel, jawel. Jawel. Nou, hier live in de studio Amy Perez. Oké, okay, eerste liedje Love is the Destination. in my bed, sighing to protest. All you've all but left me by surprise. Take these salty tears, but speak of me, sing you, my dear. Out with their booze, don't want to in the chimney. Leaves me breathless and my dry. When you come back to bed, I promise to make it worth your while. Love is a destination, bittersweet in its Can't tell, be confused? Are you gonna live alone? Now I see you've only gone to get me breakfast in bed. lekker bezig, Amy. Heb je nog wel eh, een beetje een stem over of eh, is het lastig? Nee, nee, daarom zing niet zo zacht nu. <laughs> nou, het klinkt prima hoor. Er is niks mis mee. Hey, neem even een slokje. Koffie, koffie. De koffie is, eh, de koffie is hard nodig natuurlijk na die zware dagen. <laughs> hey Amy, het volgende nummer. Vertel, waar gaat het over? Um, nou, porn die gaat eigenlijk over liefde, maar ook over dat nasty gedeelte van liefde. Ja, ja, ja, ja. we snappen ja. het. Ja, dat, dat, the <laughs> name says it all. Um, yeah, I don't know. I will say it in English now because it's it's better. Okay. Um, I will translate it. Okay, very good. Um, I would say that it's like the compilation of various moments that have happened was my husband and I got together and. Um, that craving and being together and being apart and what happens to your organs into your body to start exacerbating and creating these crazy hormones that turn into crazy love. Oh, wow! Yeah, I will translate it. <laughs> Dit nummer eh, gaat eigenlijk over eh, ja, haar, eh, zichzelf en haar vriend... Hè, die elkaar hebben ontmoet. En wat er dan met je gebeurt, met je organen gebeurt. De hormonen die gaan gieren. Steken nog, door heel, de hormonen gieren hier door de ABN AMRO heen. En, um, <laughs> en dat gaan ze nu live doen. Amy Perez. In a silk, lighting fire to every thrill. He knocked up on my door, I lost the self control. No doubt was in my mind, his words better thrust so inspiring. Smoke fill the room. I draw myself in fumes. I leave my thoughts to rest to reach a self caress. a bend to his command, which past him to delirious lightning. I don't wanna be blue, don't wanna be. I just wanna be a hoochie honey. Spend all night at the venue. wanna be a hoochie. wanna spend my life just loving you. Let's spend the Smashing sex appeal makes you move for the kill. be forever bright to every need and thing. I'm waiting for you to turn up to make my life exciting. I don't Gucci, honey. I spend all night loving you. Let's spend the floor and time passes by and you keep becoming be. Ooh. gek, Amy. En eh, nu heb je helemaal geen stem meer over, ben ik bang voor. Heb jij nog wel eigenlijk wel vingers over met de gitaar? Of, eh? ja, ik, eh, ik, ben goed getraind. Oh, de, snaren staan er nog niet in, zeg maar. Nou, een beetje. Nou, een beetje, beetje. Nog een beetje bebloede hand, maar voor de rest gaat hij helemaal goed. hey, wat gaan jullie vandaag verder nog doen? om twee uur in Huis van Gitaarlem spelen. Kijk, dus zou ik daar ook... Hey. Wat zeg je? Zonder stem. Zonder stem. Maar Komt helemaal goed, daar maak ik me geen zorgen over. hey, eh, dat is dus in, eh, in de Grote Houtstraat. Uh, ik ga daarheen, zou ik zeggen. Want dan kan je er ook even live zien. Erg leuk is dat, kan ik je vertellen. Het is erg ook gezellig dat ze hier gewoon in een bank staan op te treden. Dat vind ik nog het grappige. En ik dank jullie voor jullie komst. Ja, dankjewel. En veel plezier en alvast hele fijne kerstdagen. Super. Thanks. Dankjewel. Nou, en... Het is inmiddels ook, eh, drie minuten voor één geworden. Dat betekent eh, dat we zo even naar het NOS Journaal gaan. Daarna eh, nog veel meer radio hier van Haarlem 105 af. We reportages voor je uit de stad. Ehm, even kijken, we gaan ons natuurlijk voorbereiden de hele dag op, eh, op morgen. Want dan is het grote eindfeest hier tegenover op het Houtplein. En is er muziek onderweg van onder andere de Asteroids Galaxy Tour. dus ik spreek je straks weer na de klok van 1 uur. En mocht je aan het lunchen zijn, dan zeg ik tegen jou... Eet smakelijk. Dit is Dit is de mooiste tijd van het jaar. Dit is Haarlem 105.